Hij was naar eigen zeggen ten onrechte in de veronderstelling dat het lekken van 700.000 documenten naar Wikileaks mensen zou helpen, niet schaden. Manning werd vorige maand veroordeeld voor onder meer spionage, diefstal en computermisbruik. Hij werd niet schuldig bevonden aan het bieden van hulp aan de vijand. De strafmaat voor Manning wordt later bepaald. Hij kan tot 90 jaar gevangenisstraf krijgen. Bij de gevechten in Egypte zijn volgens de interimregering zeker 235 mensen om het leven gekomen. De moslimbroederschap zegt dat meer dan 2000 mensen om het leven kwamen. De onlust in Egypte begonnen toen ordentroepen twee protestkampen van aanhangers van de afgezette president Morsi binnenvielen. Volgens de interimregering openden Morsi-aanhangers het vuur op de regeringstroepen. De moslimbroederschap ontkent dat. Nadat de rest van de dag in het hele land werd gevochten is de noodtoestand afgekondigd. Een week voordat de internationale Vira-treinen van het spoor werden gehaald... bevestigde NS nog aan de fabrikant Ansaldo Breda... dat alle bestelde treinen zouden worden afgenomen. Dat staat in een brief van NS aan de Italiaanse fabrikant... die in het bezit is van de NOS. In de brief schrijft NS dat de problemen in de loop van het project worden opgelost. In december en januari waren er na hevige sneeuwval grote problemen met de Vira-treinstellen. Er waren weken dat meer dan de helft van de treinreizen met de Vira vertraging had of uitviel. Het Nederlands elftal heeft in Faro gelijk gespeeld tegen Portugal. De oefenwedstrijd eindigde in 1-1. Kevin Strootman scoorde voor Oranje in de eerste helft. Daarmee werd het 0-1. Ronaldo maakte in de tweede helft kort voor tijd voor Portugal de gelijkmaker.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 Dan kan er niemand om me heen. Al is het maar voor even.